Als ik kijk naar de beelden, eh, dan gaat het daar niet om incidenten. Het gaat om structurele dierenmishandeling. De laatste tijd komen veel berichten naar buiten over dieren die ernstig mishandeld worden. Of bijvoorbeeld nog bij bewustzijn zijn als ze worden gedood. En om dat te veranderen wil de minister dat er verplicht camera's komen te hangen in slachterijen. Zodat inspecteurs van een afstandje kunnen meekijken en verder komt er een verbod op stroomstootwapens. En locaties die vaker de fout ingaan... kunnen in de nieuwe plannen definitief gesloten worden. In het noorden van Kosovo zijn opnieuw Servische protesten aan de gang. De demonstranten zijn boos over nieuwe burgemeesters... die zijn gekozen in verkiezingen die ze zelf geboycott hebben. Bij eerdere protesten raakten tientallen NAVO-militairen en demonstranten gewond. Daarom komen er 700 extra NAVO-soldaten naar het gebied. Cash geld opnemen moet gratis zijn en blijven. Dat vindt minister Kaag. Ze wil banken verplichten om dat te regelen. Kaag zegt dat veel mensen moeite hebben met internetbankieren... en vanwege privacy ook contant willen betalen. De banken willen vanwege de hoge kosten het liefst dat er zo min mogelijk cash wordt betaald. En de meeste auto's ja, die rijden op benzine, diesel of elektriciteit. Maar als het aan een kunstenaar uit Arnhem ligt, dan komt daar een optie bij. Hij klust aan een auto die rijdt op plastic afval. Ik gebruik eigenlijk gewoon bijna alle soorten plastic, behalve PVC en zo. Want er komen hele vieze gassen vanaf. Maar verder gewoon huishoudafval. En dat gaat eigenlijk in een afgesloten ton en dan verdamp je het. En die damp die condenseer weer terug naar olie dus. Ja, en hoe zo'n auto dan klinkt? Nee, ik denk dat het... Uh dat dit hem niet gaat worden. Nee, maar hij is ook nog niet af. In oktober moet hij pas de weg op gaan. Het weer. Na een zonnig dagje komen er vanavond en vannacht wat wolken aan... en daalt de temperatuur naar een graadje of 8. Morgen is het met 14 tot 21 graden een stukje kouder dan vandaag. In het noorden en het midden blijft het wat grijs... en in het zuiden schijnt de zon opnieuw volop. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio. Over 80 kilometer bij elkaar. Een kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel. A10 de ringweg van Amsterdam. Vanuit Watergaasmeer naar de Nieuwe Meer. Bij knooppunt Amstel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. A27 almere Gorken bij knooppunt Rijnsweert. Een kwartier vertraging. 8 kilometer file staat er daar na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En 242 Alkmaar-Middenmeer bij Heugelwaard.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 My town that created all the bass sound, enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept.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 Deborah Fernald is uit de fractie gezet... maar behoudt wel haar zetel in de Staten van Zuid-Holland. De voorselectie van het WK vrouwenvoetbal is bekend. De opvallendste naam is die van Janice van der Zanden. Ze werd de laatste tijd niet meer opgeroepen. Oranje topscorer Vivianne Miedema ontbreekt in de voorselectie vanwege een zware knieblessure. Het kabinet moet stoppen met geld uitgeven zonder toestemming van de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid vindt dat de regering te vaak en ook onnodig gebruik maakt van een noodprocedure om snel geld uit te geven.